Uren met het NOS-journaal. Bij de grootste keten van dierenklinieken in Nederland, Evidentia... zijn honderden medewerkers vertrokken uit onvrede met het beleid. Daardoor heeft het bedrijf 24 van de ruim 300 klinieken in Nederland moeten sluiten, meldt NRC. Dierenartsen en andere medewerkers zeggen dat ze onder druk werden gezet... om extra dure medicijnen voor te schrijven... en onnodig vaak röntgenfoto's te maken. President Trump kan de invoering van importheffingen voorlopig toch doorzetten... Woensdag oordeelde een federale rechter dat Trump zo'n maatregel niet op eigen houtje kan nemen, maar daartegen ging het Witte Huis in beroep. Het Hof van Beroep moet de zaak nog behandelen, maar zegt dat de regering ondertussen wel door kan gaan met de importheffingen. De zorginstelling in Bodegraven, waar bewoners zijn vernederd door medewerkers... is al jaren niet bezocht door de inspectie. Dat zei directeur van de instelling, Serion, in Nieuwzuur. De inspectie zegt daar geen capaciteit voor te hebben. Zes medewerkers van Serion werden ontslagen omdat ze hadden gefilmd... hoe ze verstandelijk beperkte bewoners vernederden... en die beelden hadden gedeeld op Snapchat. Hamas heeft nog niet ingestemd met het Amerikaanse voorstel... voor een nieuwe wapenstilstand in Gaza. Israël is al wel akkoord. Het bestand zou 60 dagen moeten duren. In die tijd zouden 10 Israëlische gijzelaars die nog in leven zijn... worden uitgewisseld tegen ruim 1000 Palestijnse gevangenen. Hamas bestudeert het voorstel nog, maar lijkt niet enthousiast... omdat er geen sprake is van een permanente wapenstilstand. Voor Israël is dat onbespreekbaar. De eerste wedstrijd in de finale van de play-offs voor een plek in de eredivisie... tussen Telstar en Willem II is geëindigd in een gelijkspel. In velzen zuid werd het 2-2. Zondag is de return in Tilburg. Het weer. Vannacht is het droog met minima tussen de 12 en 14 graden. De dag begint op veel plaatsen grijs. Later komt geregeld de zon erbij. Het wordt 17 tot 25 graden.